uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Gazastrook zit nu echt zonder stroom. Israël maakte maandag al bekend het gebied volledig te isoleren... en alle elektriciteit en hulpmiddelen af te snijden. En daarna werd er overgeschakeld op de noodcentrale... maar die is nu door de brandstof heen. En ondertussen blijft Hamas raketten afvuren vanuit Gaza... vertelt correspondent Nasra Habiballa. Vooral in het zuiden van Israël, dus vlakbij de Gazastrook. Eh, vannacht zijn er raketten op afgevuurd... en ook dat gaat, ging vanmorgen en ook nu eh, nog door. Vandaag en morgen worden in totaal 500 Nederlanders weggehaald uit Israël met vluchten van Defensie. Het gaat vooral om studenten, leraren en toeristen. Tunesië heeft 60 miljoen euro aan Europees geld meteen weer teruggestort. Dat geld was bedoeld voor de migratiedeal tussen Tunesië en de EU. Europa-correspondent Kizia Hekster, hoe zit dat? Ja, Tunesië vindt het eigenlijk niet genoeg. De president is eigenlijk uit op meer. Dat zit ook wel in de pijpleiding. De eh, Europese Unie heeft heel veel geld over. Als Tunesië meer migranten tegenhoudt, dat geld loopt op tot een bedrag van 1 miljard euro. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat er geld was overgemaakt. En eh, ja, en toen de president president zei, we vinden het niet genoeg. Toen was er vanuit de EU gezegd, nou ja, als je het niet wil hebben, dan stort je het toch terug. En dat ging allemaal openlijk via Twitter, eh, X moet je tegenwoordig zeggen. Ja, en nu hebben we dus bevestigd gekregen dat de president heeft gedacht, nou ja, dan stort ik het inderdaad maar terug. En twee Nederlanders moeten in België vijf jaar de bak in voor een plofkraak. Twee jaar geleden bliezen ze een geldautomaat op in Antwerpen. En deze buurvrouw hoorde het gebeuren. Ja, ik heb een knal gehoord en eh, ik ben gaan zien aan het raam. En dan uh, ja, zag ik rook, rook komen en ik heb mijn man wakker gemaakt zeg, kom, we gaan eh, eens kijken wat er gaande is. Maar ja, en dan zeg ik dat het postkantoor tussen de plofkrak hadden gedaan. Hè. Ja, de Nederlandse dieven namen bijna 180.000 euro mee, maar dat geld zat helemaal onder de inkt. Dat is een veiligheidsmaatregel om boeven af te schrikken. De Nederlandse daders werden teruggevonden via een autoverhuurbedrijf dat een auto aan die daders had verhuurd. De eigenaar kreeg ook 10.000 euro zwijgeld van de daders, maar dat geld was blauw van de inkt. Dan nog het weer in het zuiden en het oosten. Nu best wat zon. Verder grijs en af en toe ook wat nat bij een graad of 21. Vanavond en vannacht overal regen. Morgen een fris dagje en dan regelt het vooral in het midden en het zuiden van het land.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 Hij heeft erover een akkoord gesloten met oppositieleider Gans. De luchthaven van Tel Aviv is bestookt door raketten van Hamas. Het is onduidelijk of er schade is. Een Nederlands repatriëringsvliegtuig moest wachten met landen... maar kan straks waarschijnlijk gewoon vertrekken met Nederlanders die weg willen uit Israël. Het meldpunt voor veilige sport, CVSN, mag geen persoonsgegevens meer registreren van mensen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De registratie bleek onrechtmatig, schrijft sportminister Helder aan de Tweede Kamer. Het weer, vanuit het noordwesten steeds meer bewolking en regen.